Sneeuw leidt in grote delen van West-Europa tot ongelukken en ongemak. Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, België en Duitsland... wordt de hele dag rekening gehouden met buien die voor een dikke sneeuwlaag zullen zorgen. Volgens Duitse meteorologen komt zo'n late inval van de winter eens in de 20 jaar voor. In Noord-Duitsland gebeurden gisteren al honderden ongelukken. In de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen raakten gisteravond zeker acht mensen gewond. In Frankrijk raakten honderden automobilisten ingesneeuwd. De meesten lieten hun auto achter om de nacht binnen door te brengen. Het bestuur van het departement Manche roept via sociale media inwoners op om gestrande reizigers te helpen. Waalse media waarschuwen voor een rampzalige ochtendspits. In Nederland geldt in Limburg en Zuidoost-Brabant code oranje. 115 kardinalen trekken zich vanaf vandaag terug in de Sixtijnse kapel om een nieuwe paus te kiezen conclaaf begint met een mis en vanmiddag wordt er voor het eerst gestemd. Aan het begin van de avond zal er voor het eerst rook opstijgen uit de schoorsteen van de kapel. Witte rook betekent dat er een nieuwe pauze is gekozen, maar verwacht wordt dat de rook vandaag eerst nog zwart zal zijn. Morgenochtend en morgenmiddag zijn dan wel de gebruikelijke vier stemmingen. Nog altijd worden zo'n tien kardinalen genoemd die een grote kans schijnen te maken. De namen die het vaakst worden genoemd zijn die van de aartsbisschop van Milaan, Scola, en die van de Braziliaanse kardinaal Cherer. In Servië is een gestolen schilderij van Rembrandt teruggevonden. Het is een portret van Rembrandts vader dat eigendom was van een museum in Novi Sad. Het schilderij werd teruggevonden in Sremska Mitrovica. De politie heeft daarbij vier mannen gearresteerd. Het portret eh, uit 1630 werd in 2006 gestolen. De Rembrandt is 3,4 miljoen euro waard. Het werd eerder ook al eens gestolen in 1983. Twee jaar later werd het teruggevonden in Spanje. Het weer vannacht lichte tot matige vorst. In het zuidoosten veel sneeuw, mogelijk tot morgenmiddag. In het noorden is het zonnig.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 You be paradise and put up a fucking lie. put away your DDT. I don't care about spots on my apples. Leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. be paradise, put up a fucking line now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. was so late last night I heard the screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, to put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone they pay paradise Put up a parking lot Why not?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 On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night. Get you through the night. It'll all job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again I'll be with waiting for you on the other side, on the other side.